Goedenavond, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Johan Derksen zegt te stoppen met Vandaag Insight. Hij reageerde in het programma op het misbruikverhaal dat hij dinsdag vertelde. Dat gebeurde onvoorbereid op een te smeuïge manier, zegt Derksen nu. Ik geloof dat het voor alle partijen beter is als ik mijn hologramen niet meer laat zien. Nee, dat geloof ik niet. Nee, maar dan moeten we met z'n allen stoppen. En dat vind ik ook prima, wat dat betreft. Ja, zeker. Nee, tuurlijk. Hè? Want ik bedoel, het is of samen uit of samen thuis. Talpa kondigde vanmiddag aan dat Derksen, Van der Grijp en Gené excuses zouden maken, maar die kwamen er niet. Of Derksen stopt met de talkshow is niet zeker. De presentatoren zijn al vaker gestopt en opnieuw begonnen. KLM gaat morgen vluchten vanaf Schiphol schrappen. Hoeveel is nog niet bekend. Dat komt omdat Schiphol maatregelen wil nemen tegen de drukte. Volgende week is het meivakantie en er loopt te weinig personeel rond... om de massa's vakantiegangers aan te kunnen. De vogelgriep is terug en dit keer in Lunteren. Voor de vijfde keer moet een pluimveebedrijf uit het dorp worden leeggehaald. Nu eentje met 50.000 kippen. In een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor dieren. Deze maand zijn er al meer dan een half miljoen kippen en eenden afgemaakt... voor een deel uit voorzorg. En om even bij dieren te blijven, ik heb kattennieuws. Want weet jij waar je poes of kater naartoe gaat als hij de deur uitgaat? Dat was al wel eens onderzocht, maar tot nu toe mag maar bij een paar katten tegelijkertijd. Noorse onderzoekers hebben nu grondiger aangepakt. Ze hingen 100 katten een GPS-trekker om en wat blijkt, die beestjes blijven dus super dicht bij huis. Zo'n 80% van de tijd zijn ze niet verder dan 50 meter van het huis. Het liefst zitten ze dus in de achtertuin of in die van de buren. Maar ja, de ene kat is de andere niet. Er zijn ook katten die er hele trektochten van maken van meerdere kilometers per keer. Maar ja, zij zijn wel een uitzondering op de regel. Het weer nog. Het is vannacht bewolkt en koud, zo'n 4 graden. Ook morgen blijft het bewolkt, maar wel droog en soms wat zon met maximaal 16 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Nashville. Please contact the show for a shout-out or music request. Nashville Radio Show. up to me. Don't take the drinking, boy, that road don't lead nowhere. And don't you ever let me hear you swear. But don't you dare. He told me stealing is a lazy man's way. Something for nothing leaves you hell to pay. feeling like Last night I threw away a 12-step book I finally faced the fact that I am hooked on you And there's nothing more that I can't years without a trace. I je hebt een... Eh, e-mail! Nee, de digitale brievenbus zit weer bomvol bij de Nashville Radio Show. Dus hebben we daar ook weer wat muziek voor je klaarstaan. Maar daarvoor hoorde je Anthony McBride en Drink, Swear, Steal and Lie. En in onze digitale brievenbus gaan we naar Amerika voor... Nee, ik zeg Amerika. We gaan naar Canada. Dat is nog verder weg. We gaan eh, naar Laura Cagon. Die heeft een hele mooie ballad gemaakt. En dat nummer heet Dark Horse. How could you say we're fake? unstoppable. We'll find our way. van Laura Gagon, Dat was Dark Horse. Country pop hier bij de National Radio Show. Even country pop naar Americana. Danny Vera en de Pompidou Hippie. En daarna de National Spiegelplaat. 1971, althans het origineel. Dat werd toen geschreven en opgenomen door Steve Goodman. En 13 eh, jaar later, in 1984, was het Willie Nelson. Het gaat om het nummer City of New Orleans. En als je nou denkt van, joh, waar ken ik dat van? Nou, in 1973 was, het, was er een Nederlandse versie van Gerrit Cox. En hoe dat klinkt, hoor zo. Het is weer voorbij, die mooie zon zomer die begon zo wat in mij. Nou, dat moet je toch kennen, hè? En eh, ja, daar is een origineel van. En dat is dus dat nummer City of New Orleans. Je gaat dus eerst luisteren naar Steve Goodman... en daarna de versie van Willie Nelson. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Riding on the city of uh, New Orleans. Illinois Central Monday morning restless rider. Three conductors and 25 sacks of mail. They're all out on the southbound Odyssey, and the train pulls out of Kankakee. Rolls past the houses, farms, and fields. Passing towns that have no name, and freight yards full of old black men and the graveyards of rusted automobiles. sign. Yes, I'm the train they call the city of New Orleans. And I'll be gone 500 miles when day is done. And I was dealing cards with the old men in the club car. And it's penny a point, there ain't no one keeping score. But won't you pass that paper bag that holds that bottle? magic carpet made of steel. uit 2019. Van het album God is in Control hoorde je Sally Berry met Carries Me Down the Road. Ik heb nog muziek voor je klaarstaan van onze maandartiesten. Van het album Port St. Joe nog een nummer van de Brothers Osborne. Dit is A Little Bit Trouble. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. doctor says I should probably get going. But everything about me says I want to stay right here. Everybody's got some things better off not knowing. And that's just the same for us. Might be a little dangerous. Heard somebody say we're a little heartbreaker soon they're wrong 1987 waren er drie countryzangeressen die onder de naam Trio muziek uitbrachten. En wat een trio! Emmylou Harris, Dolly Parton en Linda Ronstadt hoorde je met To Know Him is To Love Him. En van 1987 neem ik je mee naar... 1960. Dit is Rose Maddox en Please Help Me I'm Falling. help me, I'm falling in love with you. Close the door to temptation. Don't let me walk through. Turn away from me, darling. the door to temptation. Don't let me walk in. 60 alweer. Wat een tijd geleden. Rose Maddox en Please Help Me I'm Falling. En ja, meest recent eh, bracht de Billy Bray Band weer een nieuwe single uit. En die heet To Keep From Loving You. plaat uit de Nashville Fruitautomaat. 1998 voor Amarillo van Alan Jackson hey Astrid, je hebt een... Uh... E-mail. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan in onze digitale brievenbus. Want via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek uit Amerika opgestuurd van Brandon Maddox. Hij groeide op met de klassieke countrymuziek van onder andere Johnny Cash, Waylon Jennings en Hank Williams Sr. Maar toen hij Brad Paisley zag optreden, wist hij zeker. Zijn muziek moest een mix zijn van klassieke en nieuw country. En hoe dat klinkt, dat hoor je op zijn nieuwste single. die is Cruising Through Small Town. Betsy's Diner's going strong, same old Fords and Chevys. Stirring up the gravel, rolling in hot and heavy. It's good to see nothing's changed since I've been gone. Old glory's in the air, waving from the court house. Magnolias line the street and seem to greet us by your house. Like paradise trapped in time, it's good to be back home. Cruising through this small town, top down. Having fun doing nothing. Making our rounds, seeing those old friends again. Where country smiles go for miles doing nothing, making our rounds, seeing those old friends again. We're country smiles. voor je klaarstaan van ons Spotlight-album. En daarvoor gingen we naar 1991 voor The Mystery of Life van Johnny Cash. De twee nummers die je zo gaat horen, daar zijn ook nog wat gasten bij te horen. Het eerste nummer is The Greatest Cowboy of Them All. En daar hoor je niemand minder dan Anita Carter op de achtergrond. En bij de Hobo Song hoor je een hele vracht met heel veel artiesten. Onder andere ook Anita Carter en John Bryan. Dit is het Nashville Spotlight Album. I have always had my heroes. I've loved a lot of greatest cowboy of them all. He loves all his little doggies. He speaks to them kind and gently. And he'll lift up any maverick that falls. He sees every stray that scatters like it's the only one the greatest cowboy of them all. Once he rode into the sunset, but some returning sunrise, he'll call up all the riders in the sky. arrow, but it's greater than an arrow. And he writes point for all the great and small. He will take us through the wire onto that plane that's high. He's the greatest cowboy sunset, but some returning sunrise, you'll call up all the riders in the sky. I gotta get my roll together, getting ready for that sunrise that winds up where old cowboys never die. The trail he rides but it's straighter than. Spotlight album. de twee laatste nummers van ons Spotlight-album. En dat brengt ons ook alweer bij het einde van de show.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 I'm gonna pack my shit into a cardboard box and get the hell out of this house. Gonna roll on for the road, hit more than asshole. took so long to say so long to you. All you do is wear me out just like the evening news.